12 uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het antisemitisme is flink toegenomen in Frankrijk. Het aantal incidenten, van het kladden van leuzen op muren tot fysiek geweld... steeg in een jaar tijd met 74 procent, tot 540 gevallen. Afgelopen weekend werden in Parijs nog afbeeldingen van een Auschwitz-overlevende... beklad met een hakenkruis. Franse politici hebben het antisemitisme sterk veroordeeld. In Rotterdam heeft een tramreiziger een 52-jarige conducteur mishandeld. Slachtoffer was na een klap in het gezicht korte tijd bewusteloos... en is naar het ziekenhuis gebracht. De dader is een man van rond de 25... die gisteravond problemen had met inchecken in de tram. Hij werd woedend, waarop de conducteur hem de tram uitstuurde. Op straat sloeg de man de conducteur. De dader is nog spoorloos. In Madrid is het megaproces tegen twaalf separatisten uit Catalonië begonnen. Ze staan terecht voor rebellie vanwege het referendum over onafhankelijkheid in de herfst van 2017. De Catalaanse separatistenleider Puigdemont staat niet terecht. Hij is gevlucht naar België. Het proces voor het Hoge Rechtshof in Madrid gaat maanden duren. De Britse doelman Gordon Banks is overleden. Hij was de keeper van het Engelse elftal dat het WK voetbal van 1966 won. Wereldvoetbalbond FIFA riep Banks zes keer uit tot beste keeper van de wereld. Hij speelde 73 interlands voor de Engelse nationale ploeg... en 549 competitiewedstrijden voor de onder meer Chesterfield, Leicester City en Stoke City... Nadat hij bij een auto-ongeluk in 1972 aan één oog blind was geraakt... kwam Gordon niet meer terug op het hoogste niveau. Gordon Banks is 81 jaar geworden. Het weer nog, af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Het wordt 7 of 8 graden. Morgen wat zon in het zuiden, dan ongeveer 9 graden. Vanaf donderdag veel zon, weinig wind en 10 tot 16 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.